uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Na jaren is er een uitspraak in de MH17-zaak. Ruim acht jaar geleden werd het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Vier mannen, drie Russen en één Oekraïner werden als verdachten aangewezen. Drie daarvan krijgen levenslang en één iemand is vrijgesproken, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Hiervan zei de rechter na, hij had geen beslissingsmacht hij eh, wist wel van het wapen, hij het geaccepteerd... maar hij had niet de beslissingsmacht... en hij was niet betrokken bij de keuze voor de afvuurlocatie. Die is als enige vrijgesproken. De drie anderen hebben levenslang. En dat is toch natuurlijk wel wat veel eh, nabestaanden hoopten. En van een van die nabestaanden is Piet. Hij verloor zijn broer, schoonzus en zijn neef bij de ramp en is opgelucht. Er is recht gesproken, er is daadwerkelijk recht gesproken. Zowel over de rol van, eh, van Rusland bij, eh, bij het leveren van het boeksysteem... maar ook de rol van de drie belangrijkste verdachten. En ja, Pulatov is vrijgesproken. Maar er is gewoon recht gesproken vandaag door deze rechtbank. En dat is ongelooflijk belangrijk. De nabestaanden krijgen ook een schadevergoeding. In totaal meer dan 16 miljoen euro. Dat is tienduizenden euro's per slachtoffer. Premier Rutte heeft ook gereageerd op de uitspraak. Hij noemt het goed dat het nu zover is, maar zegt ook dat dit niet het einde is... omdat alle partijen nog in hoger beroep kunnen gaan. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima reageren. Zij zeggen dat ze in gedachten bij alle nabestaanden van de slachtoffers zijn... en ze het toewensen dat deze mijlpaal ze wat ruimte geeft om hun verlies te verwerken. Ander nieuws dan. Een explosie vannacht bij Rotterdam Airlines. Dat is een hip-hop label dat je onder meer kunt kennen van Seven Elias en muziek van voetballer Memphis Depay. Na de knal brak er brand uit. Niemand is gewond geraakt. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij het bedrijf. Afgelopen weekend werd er al vuurwerk bij het kantoor naar binnen gegooid. En kinderen in Nederland geven hun leven een dikke voldoende. Ruim 2000 jongeren vulden een vragenlijst van de kinderombudsman in... en gemiddeld geven ze hun leven een 7,7. Ze zeggen wel dat ze zich zorgen maken om de oorlog in Oekraïne en het klimaat. Ook willen ze dat armoede beter wordt aangepakt. Het weer in het zuiden is het op de meeste plekken droog. In het midden en noorden droogt het later ook wat op. Maar morgen is het opnieuw nat en wordt het een stuk kouder dan de afgelopen dagen. De maximaal tussen de 5 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 20 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4. Daarna richting Amsterdam van die de meer een kwartier vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopen Hoek en Roelevaartsveen een kwartier. De meeste vertraging is er op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend en Horen is het oponthoud drie kwartier. Dat komt door een ongeluk. En op de ring van Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Landsmeer en Knoop het Watergasmeer 20 minuten vertraging.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 Minister van Justitie en Veiligheid Yeshiel Gus vindt het dragen van een hoofddoek bij de politie nog steeds geen goed idee. Dat zei ze in een debat in de Tweede Kamer. De kleding van agenten moet neutraal zijn, vindt ze. En acteur Thijs Reumer moet voor de rechter komen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het OM verdenkt hem van online zedendelicten met minderjarigen van 14 tot 16 jaar. Het weer geleidelijk droger met vanavond weer kans op regen. Morgen opnieuw regen bij 8 graden.